Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je bent ingeënt tegen corona ben je niet meer besmettelijk. Blijkt uit nieuw onderzoek van zeg maar, het Amerikaanse RIVM. Wetenschappers vinden het mooi nieuws. Het werd ook veel gebruikt door eh, tegenstanders van uh, vaccinatie. Zo van ja, we weten niet eens of het daar tegen eh, helpt. En nu blijkt, het helpt. dus het gaat ook echt besmettelijkheid, besmetting tegen. Dus dat is wel degelijk heel belangrijk. Want dat betekent dat je dus vaccinatie niet echt alleen voor jezelf doet, want je bent zelf beschermd, maar je beschermt ook echt de mensen om je heen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. De Amerikanen keken naar bijna 4000 zorgmedewerkers die geprikt zijn met Pfizer en Moderna en zagen dat zij het virus nauwelijks nog kunnen overdragen. Veel fractievoorzitters kunnen op dit moment waarschijnlijk geen A4'tjes meer zien. De afgelopen uren hebben ze als een malle alle aantekeningen doorgelezen... die zijn gemaakt bij de gesprekken over een nieuw kabinet. Je hoort verslaggever Marleen de Roy. Ze kunnen die eh, verslagen dan inzien en kijken of zij het een goede weergave vonden... van het gesprek dat heeft plaatsgevonden. En dan zeggen, ja, misschien sommige stukken willen we eruit halen... willen we niet laten zien. Eh, en of anders is het gewoon eh, mogelijk om openbaar te maken. Dat openbaar maken begint nu. Over een uur wordt er over gedebatteerd. Nederland Nederlanders rijden rond in oude auto's. We gaan de weg op in wagens die gemiddeld 11 jaar oud zijn. In onze buurlanden kopen mensen vaker een nieuwe auto. Zo zijn de auto's in Luxemburg maar een jaar of zes. De oudste kachel over de weg in Spanje. Winkeliers die zich niet aan de coronaregels houden... krijgen bijna nooit een boete. Terwijl ze toegeven dat ze er best wel eens mee sjoemelen. Je zou gek zijn I date. Je hebt je deur open en als iemand voor de deur staat en zegt... ach, mag ik even? Tuurlijk. We hebben de tien grootste gemeentes gebeld en daar ging de afgelopen maand niemand op de bon. In die tijd begonnen winkels met het winkelen op afspraak. Ze zijn daar niet echt blij mee. En dan heb je ook mensen met no-no-show, hè? die, die boeken in, maar die komen gewoon niet. En zijn dat er veel? Eh, dat zijn best wel veel mensen, ja. ja. Klanten die er wel zijn voelen zich soms opgejaagd. Het weer veel zon, wel kouder dan gisteren.